Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Defensie heeft het verzoek gekregen om gestrande Nederlanders op te halen in het Midden-Oosten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zei dat bij het tv-programma Café Kokkelman. Volgens Berendsen gaat het om mensen in gebieden waar gewone vliegtuigen niet komen. Waar precies wil Berendsen niet zeggen? Ik, ik kan niet zeggen waar ze gaan opereren omdat dat eh, het niet veiliger zou maken. Eh, iedereen die in aanmerking komt voor deze vluchten die op een locatie zitten... die we op een veilige manier naar de vluchten kunnen brengen... Eh, die krijgen vanuit de ambassade bericht precies waar ze moeten zijn, op welke manier. Het zou gaan om 4.000 tot 5.000 gestrande reizigers. President Trump zegt dat het hem niet uitmaakt of Iran na de dood van Ayatollah Khamenei een democratische staat wordt. Hij gaf een telefonisch interview aan CNN. Volgens Trump moet er in Iran een leider komen die eerlijk en rechtvaardig is en de VS en Israël goed behandelt. En andere landen in het Midden-Oosten ook. Op het WK schaatsen in Heerenveen heeft Femke Kok haar eerste wereldtitel sprint in de wacht gesleept. Suzanne Schulting werd tweede en Marit Vladeres derde. En in Italië zijn de Paralympische Spelen geopend. Er was veel te doen over de openingsceremonie... omdat Rusland en Belarus eh, onder eigen vlag mee mogen doen... ondanks de oorlog in Oekraïne. Deze toeschouwers vinden het jammer dat het sportevenement... een politieke lading heeft gekregen. Het It's understandable, but it's because of political problems in the wereld. The Olympics were supposed to get around all these political problems. Because this is about people, character, strength fortitude, you know, like just stand together. Meerdere landen hebben uit protest niet meegelopen in de openingsceremonie. Het weer. Vanavond nog wat bewolking. Vannacht kans op nevel en mist. Het wordt een graad of 5. Morgen eerst grijs, later zon. Alleen aan de kust is het bewolkt en een middagtemperaturen tussen 9 en 18 graden.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 I'll select you, no tech is it. You want to see you get life on the rhythm of my ride, and my lyrics I provide electricity. Girl, nobody can tell you nothing, girl, you don't know your destiny. strained around here lately because of all the, all the stuff going on outside the house.